Zo moet toch vastgesteld kunnen worden of een verdachte psychische problemen heeft. De Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. Bij de verkiezingen in Birma heeft de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi naar eigen zeggen een monsterzege behaald. Van de 45 parlementszetels die te verdelen waren, zouden er 42 naar de Nationale Liga voor Democratie zijn gegaan. De winst is symbolisch. De invloed van de militairen in het parlement blijft onveranderd groot. Officiële uitslag van de tussentijdse parlementverkiezingen wordt over enkele dagen verwacht. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen die zich de Vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde gisteren in Turkije. Opstandelingen hadden gehoopt op wapens, maar die komen er niet. Vooral westerse landen zijn tegen bewapening van de opstandelingen. Ze zijn bang dat de wapens in verkeerde handen vallen. De politie in Lochem is een onderzoek begonnen naar een uit de hand gelopen 1 april grap. Onbekenden hadden een pakketje voor de deur van een synagoge gelegd. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die heeft het pakketje gedemonteerd en toen bleek dat het om een 1 april grap ging. In Leeuwarden werd gisteren iets uit het water gehaald dat op een zeemijn leek, maar het was een stuk peurschuim. En ook daar werd de EOD ingezet. Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam vaart het jaar voor het eerst een Turkse boot mee. Het is bekend geworden bij de loting van de botenparade. Organisator ProGay is blij met de Turkse boot. ProGay zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen van Turkse afkomst zijn... maar dat die door het taboe op homoseksualiteit onzichtbaar blijven.